Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Europese politieorganisatie Europol krijgt meer macht om op te treden tegen radicale boodschappen op internet. Zo kan de instantie voortaan direct aan Twitter of Facebook vragen om berichten te verwijderen. Ook kan Europol sneller speciale teams opzetten die in actie komen tegen terreuraanslagen en grensoverschrijdende misdaad. De 28 EU-landen zijn voortaan verplicht om persoonsgegevens te delen met Europol komt een onafhankelijke toezichthouder die ervoor moet zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de informatie. De politie heeft een inval gedaan in de woning van Klaas Otto, de voormalige leider van motorclub No Surrender. Otto woont op een woonwagenkamp in Bergen-op-Zoom. Volgens Omroep Brabant heeft de actie te maken met witwassen. Het is nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Otto nam in februari afscheid van No Surrender en zei dat hij klaar was met de motorwereld. Columniste Ebru Umar denkt niet dat ze nog teruggaat naar Turkije. Dat zegt ze in een gesprek met Metro, nadat ze gisteravond was teruggekeerd in Nederland. Umar zegt verder dat ze verrast was dat ze Turkije mocht verlaten. De columniste werd vorige maand door de politie uit haar vakantiehuis in Turkije meegenomen. Ze zou op Twitter president Erdogan hebben beledigd. Al snel werd ze vrijgelaten, maar ze kreeg wel een uitreisverbod. Dat werd gisteren opgeheven. Oema laat weten dat de rechtszaak tegen haar vooralsnog doorgaat. Haar advocaat verwacht dat daar over een maand meer duidelijkheid over komt. De Chinese internetreus Alibaba komt naar Nederland. De webwinkel opent een kantoor in Amsterdam. Dat moet Nederlandse en Belgische ondernemers overtuigen... om hun producten via het Chinese bedrijf te verkopen. Het kantoor wordt geleid door Roland Palmer, de oud-topman van Blokker. Alibaba is een van de grootste internetbedrijven ter wereld. Afgelopen kwartaal werd er bijna voor 100 miljard euro aan spullen verkocht via de site. Het weer, vanmiddag vooral in het zuiden meer bewolking en dan ook buien met kans op hagel en onweer.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 En ehm, we gaan dus gewoon verder. Ja. De vinyljaren, u kent het. Wij draaien twee classic albums. En eh, we wisselen dat af met nieuw, eh, nieuwe binnenkomers uit de vinyl 50. Mits we die een beetje leuk vinden natuurlijk. We draaien er niet alles uit. Moet wel een beetje in de sfeer van het programma passen, zou ik maar zeggen. Eh, zeker is wel dat het nieuwe album van Douwe Bob aan Bos komt. Want die is deze week eh, nieuw binnengekomen. En eh, nog een aantal dingen, maar dat hoort u straks allemaal. we hebben een beller, nou, dat moet maar even wachten. nou, we, gaan, eh, we hebben twee albums vandaag. En eh, natuurlijk, dat zei ik wel, eh, classic albums. Stevie Winwood met Back in the High Life. En uit de jaren 80 komt dat. En we hebben dan ook nog Don McLean. Ja, twee singer-songwriters. Totaal verschillende stijlen, maar wel heel erg mooi. Don McLean dus en American Pie zijn een van zijn eerste albums uit. Jaren 60. Ja. was het jaren 70. Nee, ik 70. Nou, dat zoeken we allemaal nog op. Precies, de datum. We gaan eerst gewoon lekker beginnen met muziek. Eerst nummer wat we van Stevie Winwood gaan draaien. Steve Winwood gaan draaien. Dat heet Higher Love. een single ook eh, van eh, alleen wat drastisch ingekort, denk ik. Stevie Winwood, multi-instrumentalist is hij natuurlijk. Hij speelt eh, natuurlijk behalve fantastisch uh, Hammond-orgel speelt hij ook nog eens uh, gitaar. Hij zingt natuurlijk fantastisch. Heeft een zeer apart stemgeluid. En dat werd al op heel jonge leeftijd uh, ontdekt. Uh, een jaar of 16 was hij. Dat hij bij de Spencer Davis Group aan de gang ging. Als organist en gitarist. En nou, u kent zijn stem natuurlijk nog van hits als... Gimme Some Lovin', Keep On Running. noem het allemaal maar op. I'm a Man en nog veel meer. Nadat hij uh, een aantal jaren bij de Spencer Davis Group had gezeten... en daar ook nog eh, wel een beetje aan de jazzy kant zat... want ik kan me nog herinneren dat een, het eh, B-kantje van Gimme Some Lovin' dat was een pure blues, een puur jazznummer. Blues in F heette dat. En dat was gewoon instrumentaal, dat was pure jazzmuziek. Dat kon hij dus ook. Ehm, na de Spencer Davis Groep eh, ging hij samen met Dave Mason, Chris Woods en Jim Capaldi eh, verder in de formatie Traffic. hebben we ook al eens eh, een aantal LP's van gedraaid. Traffic, ja, met prachtige hits als Mr. Fantasy en No Face, No Place, No Number. Dat soort dingen. dat heeft hij ook weer een aantal jaren gedaan, tot hij begin 70 jaren nadat een, een bandje begon met Eric Clapton samen met Rick Gretsch en Ginger Baker. Uh, dat bestond niet lang. Dat heeft maar één, één LP gemaakt. En dat heette Blind Faith. En daarna is hij natuurlijk gewoon nog heel lang uh, solo actief geweest. Kwam in de jaren tachtig terug met een prachtig album Arch of a Diver. En dit album is nog weer van een iets latere datum. Precies, dat hoort u allemaal nog van me. En dat moet ik allemaal nog even op zoek. <laughs> ja, ik denk toch niet dat ik dat allemaal uit mijn hoofd weet. Kom nou. Um, zo, stop, stop. Ehm, eh, zo, en Angela zit intussen eh, driftig te gluren in de vinyl top 50. Komen er nu leuke dingen aan of niet? Nou, ik ben even aan het kijken. Nou, ik heb in ieder geval een nieuw album gezien van Gregory Porter. Dat is sowieso interessant. Douwe Bob natuurlijk met zijn nieuwe plaat. Die is ook nieuw binnengekomen op nummer 8. Ook heel interessant. Dat weten we sowieso al. Dus eh, nou, en voor de rest hoort u het wel. We gaan naar Don McLean. En Don McLean, natuurlijk Amerikaanse eh, songwriter, singer-songwriter noemen ze dat. Eh, noemen ze dat tegenwoordig. Nog steeds actief, de man. Jawel. En deze plaat waar we het over hebben, die kwam uit 1971. Don McLean, geboren op 2 oktober 1945 in de Verenigde Staten natuurlijk. En hij is actief vanaf 1969 tot aan heden aan toe. Ehm, en het is een, eh, een, fantastische man. Zijn eerste plaat die hij uitbracht was gelijk ook een knijter van een hit. En nog steeds. Eh, bij allerlei kampvuren en dat soort dingen wordt dit liedje nog steeds veelvuldig verzongen. Ehm, het is ook het openingsnummer van de LP, dus u hoort hem ook als eerste. Ja, het is niet anders. Eh, een nummer dat geheel opgedragen is natuurlijk aan het feit... de Day the Music Died en hij heeft het dan natuurlijk over eh, de dag dat Buddy Holly uh, verongelukte.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 Het werd een single in een sterk verkorte uitvoering uiteraard. Want eh, dit duurt bijna zes minuten. En dat kon natuurlijk nog niet, dat kon niet op een singeltje, vond men. Zeker niet in een zogenaamde radio edit. Maar goed, dit was de hele complete versie. De single, daar werden die paar, eh, ik geloof twee of drie complete uitgelaten. En dan kwam het op aanvaardbare lente. American Pie handelt dus, eh, zegt men, over de dood van eh, Buddy Holly, Richie Valens en de Big Bopper. Die in 1959 was het, bij een vliegtuigcrash om het leven kwamen. Maar het kan ook Later heeft hij ook wel verklaard dat het eh, autobiografisch is. Eh, Take my Chevy to the Levy. Eh, de Levy was een van zijn stamkroegen. En het zou ook over zijn school kunnen gaan. En al dat soort dingen meer. Dus het is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, ik, het gaat over de day the music died. En de versie dat het over de dood van die drie mensen. Buddy Holly, de Big Bopper en uh, Richie Valens gaat. Is het meest plausibel. Goed. <clears throat> Eh, een heel verhaal dus over Don McLean. Steve Winwood. Want anders laatst nog druk aan het zoeken in de vinyl 50. Zijn het al? Nummer 1 draaien we niet. <laughs> Nee. nee Hollandse hiphop. Dat weiger ik. Dat, nee, je hebt gelijk. Doen we niet. Past niet, het past niet eh, in, het, in het sfeertje. We gaan, eh, we gaan verder met Steve Winwood. En eh, van het album Back in the High Life. Het album komt uit 1986. Dat dan ook weer. en het nummer wat we gaan draaien, dat heet Take It, Take It As It Comes. Hier is Oh, nog eens. een was nog niet afgelopen. Nou, moet ik even doorkletsen tot die volgende nummer begint. Take It As It Comes. Steve Winwood. Back in the Highland. As It Comes. Eh, Steve Winwood van het album Back in the High Life. <clears throat> het album komt uit 1986. Eh, en eh, het is gewoon heerlijke muziek. Ik ga niet alle muzikanten opnoemen die er meedoen. Want het is bij elk nummer weer anders. Dan krijg je hele lijsten met muzikanten. Dus dat doe ik maar niet vandaag. en we draaien gewoon lekker veel muziek. Want daar gaat het pas los van rekening. Don McLean. Die gaan we mee verder. Till tomorrow is het eh, volgende liedje van het album American Pie uit 1971. Till Tomorrow. What can this be? Can you tell me? Would you like to discover why we're not free to be lovers? I've been wanting to ask you where has all the love gone and what have we become? Storm clouds full of thunder move silent as they drum and when they're gone we'll be fine till tomorrow hope it won't rain. You will be mine, and my sorrow will take wings in the morning, high above the heavens. A rainbow paints the sky. White doves sing their songs of love. I watch them as they fly and wonder what can this be? Can you tell me? Would you like to discover why? klassieke albums draaien we echt van vinyl. Dat hoor je dus ook. En eh, dat is lekker. Ja, dat zijn allemaal oude platen. Hè? Deze komt uit 1971. En hij kraakt natuurlijk een beetje. Want eh, ja, toen de tijd draaide ik nog in een eh, discotheek in, in, Zand, in Zandpoort. Niet in Zandvoort, maar in Zandpoort. En in de Wijman. En ja, dan nam ik die platen natuurlijk wel eens mee. En ja, dan ga je er niet al te zorgvuldig mee om. Zo ben je jong en wild en zo. Je kent het wel. Goed, uh, hallo. Ja? Eh, we gaan naar de 54 Uh, eh, naar een van de nieuwe binnenkomers. En dat is Gregory Porter, als ik het goed heb. Ja. Ja. Ja, ja. helemaal goed. Helemaal goed. Ja, nou ja, voor de, de jazzkenners en liefhebbers zal het geen onbekende zijn. Eh, de man won in 2014, dus vrij recent... nog een Grammy voor de beste eh, jazz vocal album.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 Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. liquid spirit. Ja, we hebben het vorige programma ook nog gedraaid. Eh, Don't Lose Your Steam. Dat is een nieuwe, zijn nieuwe single. Enige tijd geleden trad hij nog op. Onder andere met het Orkest in Nederland. Gregory Porter, toch wel nog weer wat oudere artiest die zomaar ineens op latere leeftijd toch gewoon nog eventjes doorbreekt. En dat is ontzettend leuk. Ja, hij is 44 trouwens. Ja, nou ja, goed, maar dat maakt niet uit. Maar eh, dat eh, is toch op latere leeftijd. En, eh, ja, dat, ja. Hij, dat, hij dus toch nog op deze manier doorkomt. En dat er ineens platen van hem gedraaid worden op de radio. Dat was voor die tijd niet het geval, denk ik. Nee, zeker niet. Dus net als met... En hij... ja, ik vind het lekker. Ja, het is gewoon weer muziek, hè? Echte contrabas, echte drums, echt geklapt erop, geen computers. Heerlijk gewoon. Zalig. Gregory Porter dus en Liquid Spirit album komt opnieuw binnen in de vinyl 50. Het heeft er al eerder in gestaan, voor zover ik weet. Maar, um, nou ja, maakt niet uit. het is mooi. Steve Winwood gaan we weer doen. En ehm, van het album Back in the High Life. 1986 was dat. En ehm, het nummer heet Freedom Overspil. hij is geboren trouwens eh, in, Birmingham. Dat ook nog eventjes eh, vermelden. In eh, Engeland natuurlijk, Birmingham. En op hele jonge leeftijd uh, begeleidde hij op hun Engelse tenees al um, ehm, blues-legendes. zoals bijvoorbeeld John Lee Hooker en, en Muddy Waters. Die begeleidde hij al, en toen was hij heel jong. En als 15-jarig jongetje, ik zei net wat later, maar 15-jarig jongetje trad hij al toe tot de Spencer Davis Group. En waar hij natuurlijk gigant, gigantische hits had. Met onder andere Keep On Running, I'm A Man, um, Give Me Some Loving. En dat soort dingen. Later Traffic, daarna Blind Faith, daarna nog een keer Traffic. En <clears throat> Traffic was zo'n bandje dat wel eens uit elkaar ging. En dan weer bij elkaar kwam. En dan weer uit elkaar ging. En dan weer bij elkaar kwam. Nou ja, goed. Een soort knipperlicht band, zal ik maar zeggen. En... Uh, <clears throat> Eh, vanaf 1980 is hij natuurlijk solo bezig. In 1980 kwam het fantastische album Arch of a Diver, Diver met Wild See A Chance als grote hit. En ehm, daarvoor zat nog John Barleycorn Must Die, een traffic album. 76 eh, dacht ik. En dan eh, natuurlijk uit 86 dit album. Ah, eh, Back in the High Life. Stevie Winwood. En we gaan door met Don McLean. En dat is het andere hitnummer van dit prachtige album van deze man. hij was namelijk ook zeer idolaat van onze Nederlandse Vincent van Gogh.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 Now I think I know what you tried to say to to how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Yeah. <clears throat> Ooit uh, nog eens op een. Uh... Niet zo lang geleden nog eens eh, in het Nederlands vertaald. Of hertaald, moet ik zeggen, door Jan Rot. Ja. En eh, toen had het een hele andere titel. Toen heette het niet Vincent, maar toen heette het Theo. En dat, eh, <clears throat> dat ging dan weer over de vermoorde Theo van Gogh. En en merkwaardig vrijheid doet zich ook natuurlijk voor dat de broers van Vincent eh, van Gogh ook nog Theo van Gogh heette. Maar dit ging dan eh, over, die, eh, over die filmmaker, interviewer en zo. Theo van Gogh die in Amsterdam op koelbloedige manier is mishandeld en vermoord. <clears throat> midden op straat. Nou, eh, prachtig liedje dus. En eh, van Don McLean. Over wie trouwens ook het gerucht gaat dat het nummer Killing Me Softly With His Song... dat dat ook over, dat dat eh, geïnspireerd is door hem. Door zijn zoetgevoisde liedjes. En een zangeres die hoorde iemand zingen en die werd daar wel een beetje gek op. Dus Killing Me Softly With His Song. Ik heb wel gehoord dat dat, ook, over, dat liedje over hem gaat. Over Don McLean dus. Nou ja. Oh. Ja, zou toch kunnen? Zou best kunnen. We gaan nog even een eentje doen van Steve Winwood. <clears throat> en, ehm, want er is niet veel nieuw wat interessant is, eh, volgens mij. Nee, niet heel echt. veel. En na het nieuws dan uh, draaien we nog een pas, eh, gaan we nog even wat doen. onder andere van het nieuwe album van Douwe Bob. Wat wel zeer interessant is. En niet omdat hij nou gisteravond die finale gehaald had. Maar het is gewoon een prachtig mooi album. Mooie liedjes. full Bar heet het. Ik heb het gisteravond thuis helemaal lekker doorgedraaid. Prachtig mooi. Doen we straks. Eerst nog een keer Steve Winwood met het laatste nummer van Kant 1. En dat heet Back in the High Life Again. Van het album <clears throat> Back in the High Life. Ja, zo heet het. En het nummer heet Back in the High Life Again. Ja, zo is het. in the High Life Again. Van het album Back in the High Life die 1986 was het. En als het goed is hebben we nog net tijd voor uh, één liedje van het laatste nummer van kant 1 van Don McLean. En dat heet Crossroads van het album American Pie.